Nitski met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen in het oosten van Libanon zijn gisteren zeker 12 doden gevallen en 24 mensen gewond geraakt, zegt de Libanese overheid. Het is een van de dodelijkste aanvallen in het oosten van Libanon in weken. Volgens Israël is er een hooggeplaatst lid van terreurbeweging Hezbollah gedood. Officieel is er al anderhalf jaar een staakt het vuren, maar Israël voert nog bijna dagelijks aanvallen uit. Israël zegt dat Hezbollah zich herbewapent. President Trump legt zich niet neer bij het besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof... om zijn importheffingen van tafel te vegen. Hij kondigde in een reactie juist nieuwe heffingen aan. Wereldwijd komt er 10% bovenop de al geldende tarieven. In een persconferentie sprak Trump ook vol minachting over de hoogste rechters van Amerika. Trump deed voor de eerdere importheffingen nog een beroep op een speciale noodwet... maar had dat volgens het Hoge Rechtshof nooit mogen doen... Trump zegt voor nieuwe heffingen andere wetten te gaan gebruiken. Na het stoppen van Caroline van der Plas als partijleider van BBB... is er een richtingenstrijd ontstaan binnen de partij. Henk Vermeer is door het bestuur gekozen als nieuwe partijleider... en passeert daarmee de populaire Mona Keizer. Dinsdag vergadert de BBB over de nieuwe leider... en moet de stemming worden goedgekeurd. De Nederlandse shorttrackers hebben bij de winterspelen van Milaan voor een verrassing gezorgd... door op de aflossing goud te winnen. In de finale versloegen ze Zuid-Korea, Italië en Canada. Xandra Velsenboer en Suzanne Schulting zijn er niet in geslaagd... zich te plaatsen voor de finale van de 1500 meter. In een chaotische halve finale gingen ze allebei onderuit. Bij het lange baanschaatsen won Antoinette Rijpma de Jong vandaag al goud op de 1500 meter. Het weer, op veel plekken regen met aan de kust een vrij krachtige wind. Vannacht trekken de meeste buien vanuit het oosten weg bij zo'n 6 graden.